Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in Nederland is vanavond rond 9 uur een lichte aardschok gevoeld. De beving had een kracht van 4,6 op de schaal van Richter, meldt het EMSC, het Europees Seismologisch Centrum in Frankrijk. Het epicentrum lag volgens dit centrum bij Boksmeer, op de grens van Brabant en Limburg. Er is nog niets bekend over eventuele schademeldingen. De beving is in een groot deel van het land gevoeld, tot in onder meer Zwolle en Leiden. De zwaarste aardbeving die Nederland ooit trof was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. Er was toen voor omgerekend 77 miljoen euro schade in Nederland. Burgemeester Wolfsen mag van de Utrechtse gemeenteraad blijven. Hij lag onder vuur door de affaire rond een weggepest homostel uit de wijk Leidse Rijn. Hij zou te weinig voor hen hebben gedaan. En vandaag werd bekend dat verslagen van besprekingen met politie en justitie zijn vernietigd. Dat had niet mogen gebeuren, zei Wolfsen voorafgaand aan het raadsdebat over de kwestie. Coalitiepartijen GroenLinks en D66, die samen met Wolfsens eigen partij de PvdA het college vormen, dienden een motie in waarin ze maatregelen vragen om herhaling te voorkomen. Dat betekende dat ze een motie van wantrouwen niet zouden steunen en daarmee was de angel uit het debat. Op een Cubaanse website zijn foto's verschenen van de voormalige leider Fidel Castro. Die foto's zouden zijn gemaakt tijdens een recent interview met een tv-zender uit Venezuela. De 85-jarige Fidel Castro verscheen in april voor het laatst in het openbaar. Hij maakte toen een broze indruk. De afgelopen maanden waren er geruchten dat hij ernstig ziek was of stervende. Op de foto's op de website Cuba Debate zit Castro ontspannen in een leunstoel. Het interview was volgens de website in Havana, maar het is nog niet uitgezonden. Het is onduidelijk wanneer dat gebeurt. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minima rond 14 graden. Morgen is het bewolkt met hier en daar een spat regen.